Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dodental in de Gazastrook door Israëlische bombardementen is opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zouden ook zes kinderen zijn. Een aantal doden viel gisteravond in een vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Volgens Israël kwam dat doordat een Palestijnse raket op eigen gebied neerkwam. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Vanuit Gaza zijn zeker 300 raketten op Israël afgevuurd. Een groot deel daarvan is onderschept. De Braziliaanse politie heeft nog eens vijf mensen opgepakt... voor de moord op een Britse journalist en een Braziliaanse activist in de Amazone. Een andere verdachte bekende eerder al dat hij de journalist en activist... samen met iemand anders heeft omgebracht. Drie van de vijf verdachten die nu zijn opgepakt... zouden hebben geholpen om hun lichamen te verbergen. Wie de andere twee verdachten zijn is niet bekend. De vermoorde journalist en activist werkte aan een boek over corruptie en illegale visvangst in de Javari-vallei in de Amazone. De internationale atoomwaakhond IAEA e zegt dat de kans op een kernramp reëel is... als de beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne niet stoppen. De grootste kerncentrale van Europa wordt bezet door Rusland. Bij gevechten raakte eerder al een reactor beschadigd. En vrijdag raakten stroomkabels beschadigd door artillerievuur. De directeur van de atoomwaakhond noemt elke beschieting gericht op de kerncentrale of vanuit de centrale spelen met vuur. Het lichaam dat gisteren is gevonden in een boot die zonk na een aanvaring op de lek... is van de vrouw van 35 die nog... Dat heeft de politie bevestigd. De vrouw zat op een jacht dat vrijdagavond in de buurt van Ameide botste op een vrachtschip.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 Well, you wanna burn, we'll, it's the worst I'm feeling kind of alone. But she's on your mind. First night I went outside walking around the town. She was kinda staring. Like I'ma try fake eyes, she good, she bad.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 Yeah. driving on the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out this sunroof. I'm blasting. on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can dig the way that I flex on a track? I'm Conclusion rampage. breaking Rick on point with the knife I stop for my lip.